In Eindhoven stonden ook veel straten blank en bij een festival daar in de buurt dreven de tentjes bijna letterlijk weg. Nederlandse speurhonden gaan vanochtend in Zuid-Frankrijk weer verder met de zoektocht naar een vermiste Nederlandse vrouw. De vrouw van 73 liep vorige week zondag weg van een camping en is sindsdien spoorloos. Gisteren zochten Nederlandse vrijwilligers voor het eerst mee, maar de zoektocht heeft nog niets opgeleverd. Presidentskandidaat van de Republikeinen Donald Trump heeft gisteravond in een speech gereageerd op de beweringen dat hij een bedreiging zou zijn voor de democratie. Tegenover een juichende menigte verklaarde hij dat hij geen extremist is. And they keep saying, he's a threat to democracy. I'm saying, what the hell did I do for democracy? Last week I took a bullet for democracy. Trump droeg nu een pleister over zijn rechteroor. Vorige week werd hij door een kogel geraakt daar. De schutter werd toen direct gedood. Ja, en dan nog even over deze film. This is Joy, coming to you live in Riley's mind. Make some noise! Sadness is in the house! De animatiefilm Inside Out 2 heeft een maand na de release in de VS al 1,4 miljard dollar in het laadje gebracht. Alleen de film Barbie uit 2023 lukte dat eerder. Inside Out 2 doet het overal ter wereld erg goed en brak al meerdere records. Ook in Nederland trekt de film volle zalen. Na de eerste draaidag vorige week was de opbrengst bijna 4 ton. De film speelt zich af in het hoofd van het meisje Riley en gaat over de verschillende emoties waar ze mee kampt. Krijg je nog het weer. Vanuit het zuiden trekken er buien over het land. Later wordt het overal droger en breekt de zon door.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 Vandaag staat trompetist en zanger Chad Baker in de spotlight. Chad Baker, die eh, geboren werd op 23 december 1929 en op 13 mei 1988 overleed door een noodlottige val vanuit het raam van zijn hotel in Amsterdam... was een zeer begaafde jazzmuzikus... die tevens zijn leven lang worstelde met een heroïneverslaving... en daarvoor ettelijke keren is opgepakt en in de bak heeft gezeten. Maar desondanks was het een topmuzikus en bracht die prachtige LP's en CD's uit. Zowel opgenomen in de studio, maar ook live concerten. En van zowel studio als live concerten draai ik vanochtend een dwarsdoorsnee van zijn oeuvre. En daarnaast eh, heb ik ook nog klaar groepen als eh, het Modern Jazz Quartet... vanuit Nederland de Bates Brothers, Benny Green, Ernestine Anderson... Gene Harris Scott Hamilton Quintet... Francisca Tandoor Trio... met uiteraard op drums Frits Landersbergen... Jimmy Smith, Ray Brown Trio, Jacques Lucier... met een jazzbewerking van een nummer van, van Jan Sebastian Bach... Tony Bennett, Horace Silver, nou, te veel om op te noemen... Laten we dus maar snel beginnen, relax en geniet de komende twee uur van een zeer gevarieerd mainstream jazzprogramma. Ik begon de uitzending met de artiest van de dag, Chad Baker. En u heeft de melodie ongetwijfeld herkend, Summertime. Het nummer kwam van de CD Chad in Paris, een opname in Studio Pathé Magellan in Parijs, opgenomen op 24 oktober 1955. En Chat werd begeleid door Franse sideman Gérard Gustin op piano, Jimmy Bond, niet zo Frans, op bas en Niels Bertil Dalander op drums. Als tweede nummer heb ik klaarstaan het Modern Jazz Quartet met Willow Weep For Me. Ja, Willow Weep For Me. Modern jazz Dat het geluid wat je uit duizenden herkent. Het nummer kwam van de legendarische LP Fontessa... waar ook de gelijknamige jazz suite op staat. Een opname op Atlantic uit 1956 alweer. Tijd voor de eerste Nederlandse artiesten van deze ochtend... en dat zijn de gebroeders Bates die optreden onder de naam Bates Brothers. Eh, het nummer wat ik ga draaien komt van de eh, CD Brotherwise, New Dimensions of the Bates Brothers. <clears throat> een opname uit 1995 waar we Alexander Bates horen op tenor, Rolf Delvaux op alt, Jan Menu op bariton, Angelo Verploegen op trompet en flugelhorn, broer Peter Bates op piano andere broer Marius op bas en Joost Patochka op drums. Deze keer niet de girl from Ipanema, maar de girl from Fontasini. En dat waren de Bates Brothers met The Girl from Fantasini. Eh, weer terug naar de artiest van de dag, Chad Baker. Eh, een opname gemaakt in de Capitol Studios in Los Angeles op 7 februari 1955. <clears throat> En Chad, die hier zowel trompet speelt als zingt... wordt begeleid door een eh, vaste groep van sidemen... waar hij veel opnames mee heeft gemaakt. Rose Freeman op piano, Carson Smith op bas en Bob Neal op drums.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 You don't cannot live yet never dies until you faced each dawn with sleepless eyes. You don't know what love. cannot live, yet never dies until you've faced each dawn with sleepless eyes. How could you know what love? ballad van eh, Chad. <clears throat> gaan we door met Benny Green, de pianist. En Benny wordt begeleid door Christian McBride op bas en Carl Allen op drums. Het is een opname op Blue Note uit november 1991 en opgenomen in de Village Vanguard in Greenwich Village, New York City. Luistert u naar Mac Thing. Ja, dat was Benny Green Trio met een hoofdrol voor Christian McBride op de bas. Dan heb ik nu weer een zangeres klaarstaan. En wel Diane Shure. Diane Shure, eh, net zoals eh, Ray Charles, een, al blind bij geboorte... <clears throat> maar desalniettemin een fantastische zangeres en ook pianiste. Op deze opname eh, is ze uitsluitend vocaal te horen... want ze wordt begeleid op piano door Michael Foreman... en Richard T. op Fender Rhodes... Tom Scott op altsax, Steve Kahn op gitaar... Will Lee op bas en Steve Gett op drums. Luistert u van de CD Talking About You... naar Louisiana Sunday Afternoon. in my body. Ja, dat was het geluid van Diane Shure. Weer terug naar eh, Chad Baker. Uh, eh, ditmaal een opname opgenomen in de Forum Theater in Los Angeles... op 31 eh, juli 1956. En Chad wordt hier begeleid door Phil Urso op tenor... Bobby Timmons op piano... Jimmy Bond op bas... Pete Litman op drums... en Bill Lowbro op percussie. En we gaan luisteren naar het nummer getiteld To Mickey's Memory. Chad Baker met uh, Two Mickey's Memory. Uh, er staat weer een zangeres klaar en wel Ernestine Anderson. Een eh, hele leuke cd uit, eens even kijken, 1978 waar ze optreedt in de bekende jazzclub in Londen, Ronnie Scott's. De cd is getiteld Live from Concord to London een woordspeling, er staat een Concorde vliegtuig op de hoes.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 you know uh, the train is coming. You should take the A train. You'll find it's the quickest way to get to Harlem. Yeah, Ernestine Anderson. Ernestine Take Anderson. the end train. Thank you, Ernestine. Ernestine Anderson. Het Ronnie Scott. Oké, we gaan door en weer met de artiest van de dag, Chad Baker. En eh, Chad, eh, die treffen we hier aan samen met Jerry Mulligan. Met Jerry heeft hij natuurlijk een aantal prachtige platen gemaakt. En eh, voor de rest horen we hier Henry Grimes op bas en Dave Bailey op drums. Een opname uit december 1957, opgenomen in New York City luistert u naar Festive Minor. Chad Baker en het sonore geluid van de bariton van Jerry Mulligan. Dan eh, heb ik nu klaarstaan uh, het Gene Harris Scott Hamilton Quintet. We kennen Scott natuurlijk ook van zijn optredens hier in De Krocht in Zandvoort. Eh, het is een mooie bezetting. Gene Harris piano, Scott Hamilton natuurlijk op tenor. Maar verder nog Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en Harold Jones of Drums. Van de CD At Last draai ik After You've Gone. Thank <laughs> you. Ja, Gene Harris, Scott Hamilton Quintet. Dat swingt nou even de pan uit. Ja, het loopt al tegen 11 en dat betekent dat het eh, laatste nummer gaat draaien... voordat we toe zijn aan de nieuwsberichten. Maar in de tweede uur is er nog het nodige interessante om weer naar te luisteren. Eh, we gaan eruit eh, uit voor de pauze met Chad Baker wederom. En eh, wat ik nu ga draaien, dat komt van de cd Chad Baker in Tokyo. is een dubbel cd. En als je de commentaren op deze cd leest... dan eh, vind je steeds weer terug dat dit toch wel... een van zijn allerbeste live concerten is geweest die hij heeft gegeven. Eh, dat was op 14 juni 1987 in de Hitomi Kenan Kodo in Tokio. En het interessante van deze uh, live-opname is dat naast begeleider Harold Denko op piano, een Amerikaan, dat uh, eh, Chet begeleid wordt door twee Nederlanders... waar hij overigens meer cd's mee heeft gemaakt... namelijk Hein van der Gijn op bas...